Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Weggelekte olie van Shell voor de kust van Nigeria heeft een vlek van zo'n 70 bij 20 kilometer gevormd. De olie lekte gisteren weg tijdens het laden van een tanker bij een boorplatform van Shell, 120 kilometer voor de Nigeriaanse kust. Het gaat om zo'n 40.000 vaten van 159 liter. Dat is gelijk aan de olievlek die Mobil 13 jaar geleden voor de kust van Nigeria veroorzaakte. Shell is druk bezig met het opruimwerk. Britse deskundigen zijn naar Afrika gevlogen om te helpen. In een persbericht schrijft Shell dat de olievlek heel dun is en dat 50% ervan al is verdampt. Deskundigen denken dat de vlek binnen enkele uren de kust bereikt. Minister Hille garandeert de Tweede Kamer dat de geluidsoverlast door ewex vliegtuigen in Limburg volgend jaar met 35% zal zijn teruggedrongen. Hij zal binnen een maand nog met nadere maatregelen komen. Daarna praat de Tweede Kamer er nog eens over. Gisteren dreigde de Kamer het luchtruim voor de Ewex van de NAVO te sluiten vanwege de geluidsoverlast. En ook Limburgers klagen. De Ewex staan op een NAVO-basis in Duitsland, vlak over de grens. Eerder is afgesproken dat de overlast in 2012 met 35% moet zijn verminderd. Het alarmeringssysteem NL Alert wordt volgend jaar landelijk ingevoerd. Bij NL Alert krijgen mensen op hun mobiele telefoon een bericht over een ramp of crisis. Het is de bedoeling dat alle mensen in een bepaald gebied het alarmeringsbericht automatisch ontvangen. Ze hoeven zich niet aan te melden. De engel op de Sint-Janskathedraal in Den Bosch is sinds vandaag te bellen. Het beeld van een engel met een telefoon werd in april onthuld door Pieter van Vollenhoven als afsluiting van de jarenlange restauratie van de kerk. Dankzij sponsor KPN kan de engel nu ook worden gebeld. Bellers kunnen via een keuzemenu meer te weten komen over onder andere engelen, de Sint-Jan en het geloof. Het geld dat wordt verdiend met de telefoondienst gaat naar het onderhoud van de kerk. Het weer... Morgen is het grijs, in de avond gaat het regenen en het wordt 10 graden. Dit was het... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E er staan nog files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt beter omrijden via Wassenaar over de N14 en de A44. De A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij Amersfoort-Vathorst 4 kilometer. Er staat daar een auto in brand.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 De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Shake it up, shake up the loving angels instead. Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete lijst en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50.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 vol met peuken en er staat een lege fles. Nee, nooit had ik gedacht dat ik met kerst alleen zou zijn. Geen kaart of brief kreeg ik, ja van mijn baas kreeg ik alleen een flesje wijn. Hiervoor had je nooit een argument Ik wilde jou niet kwijt Vooral niet in een maand waarin je overal aan denkt Dat jij me nu alleen niet vind ik door en door gemeen Met kerst blijf stil terwijl ik elk moment verwacht Dat jij me toch nog belt en mij een vraag waaraan ik dacht Dan antwoord ik direct dat ik alleen ja.